uur. Dielketeert met het NOS-journaal. In Amsterdamse wijk Osdorp is vannacht een man doodgeschoten. De politie is op zoek naar de schutter of schutters. Toen de hulpverleners aankwamen lag het slachtoffer zwaar gewond voor een woning. Hij overleed ter plekke. Omwonenden zeggen dat ze meerdere schoten hebben gehoord. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld. De politie onderzoekt of het gaat om een liquidatie, zoals er de laatste tijd meer zijn geweest in Amsterdam. Het kasgeld van KLM blijft in Nederland. Partner Air France wilde dat het bij de holding in Frankrijk zou worden ondergebracht. Maar onder meer de ondernemingsraad van KLM was daartegen. De raad was bang dat het geld dan zou wegvloeien... naar de verliesleidende Franse tak van het bedrijf. Vandaag praat de Tweede Kamer over de financiële zelfstandigheid van KLM. De Mexicaanse autoriteiten hebben 43 vermiste studenten officieel doodverklaard. De studenten verdwenen op 26 september na rellen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat ze ontvoerd, gedood en verbrand zijn. En baseert zich op een bekentenis van een lid van een drugskartel. De studenten zouden aan het drugskartel zijn overgedragen en door de leden zijn geliquideerd. Omdat die dachten dat het om een rivaliserende bende ging. De verdwijning leidde tot veel onrust in Mexico. Tien priesters in de Spaanse stad Granada zijn aangeklaagd voor het misbruiken van vier jongens. De slachtoffers zouden tussen 2004 en 2007 misbruikt zijn tijdens seksfeesten die georganiseerd werden door de priesters. Naast de priesters zijn er ook twee medewerkers van de katholieke kerk aangeklaagd. Zowel de paus als de bisschop van Granada bood namens de kerk eerder al excuses aan voor het misbruik. FC Twente en PEC Zwolle hebben de halve finales bereikt van het toernooi om de KNVB-beker. Twente versloeg in eigen huis AZ met 3-0. PEC Zwolle won in Leeuwarden met 3-2 van Cambuur. Pek verspeelde een 2-0 voorsprong en maakte uiteindelijk in de verlenging de winnende treffer. Het weer dan nog, bewolkt en vanmiddag veel regen, later nog wat zon. Veel wind aan zee, hard of stormachtig. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is tot nu toe een vrij normale ochtendspits. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A1 Amersfoort Amsterdam bij Eembrugge 3 kilometer. De A2 Den Bosch Amsterdam bij Maarsen 8 kilometer na een ongeluk, maar de weg is vrij. De A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp 3. A6 Lelystad naar Muiden bij Knop het Muidenberg 5. A12 Arnhem Den Haag voor Knop het Oude Rijn 4 kilometer. De A13 Den Haag Rotterdam bij Delft 3 kilometer. De A20 Gouda ook van Holland bij Rotterdam Rotterdam Centrum 3. A27 Breda-Utrecht bij knooppunt Lunette 3. Vanuit Almere naar Utrecht voor Utrecht-Noord ook 3 kilometer. En vervolgens naar Breda voor knooppunt Lunette nog eens 3.